met het NOS-journaal. Consumenten zijn iets minder somber dan een maand vertrouwd, Stond vorige maand op de laagste stand sinds het begin van de metingen. En ook nu is de bereidheid om grote aankopen te doen... zoals een wasmachine, meubels of een auto nog steeds erg klein. Mensen zijn volgens het CBS onzeker en voorzichtig. En huishoudens geven daarom niet makkelijk geld uit. President Obama brengt vandaag voor het eerst een bezoek aan Israël en de westelijke Nog Rond half twaalf arriveert hij op de luchthaven van Tel Aviv. Daarna reist hij door naar Jeruzalem voor gesprekken met president Peres en premier Netanyahu. Obama spreekt ook met de Palestijnse president Abbas. Duizenden veiligheidsbeambten zijn ingezet om het bezoek in goede banen te leiden. In Ramallah en Bethlehem is tegen de komst van Obama geprotesteerd. Demonstranten bekogelden zijn dus portret met schoenen en reden er overheen met de auto. Obama sluit zijn Midden-Oostenreis af met een bezoek aan Jordanië. Vliegtuigbouwers Saab en Boeing zijn een nieuwe lobby begonnen om de opvolger van de F-16 te mogen leveren. Jarenlang werd de JSF van Lockheed gezien als het meest kansrijke toestel. Maar de ontwikkeling van dat toestel heeft de afgelopen jaren geregeld vertraging opgelopen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet eind dit jaar een besluit neemt over de vervanging van de F-16. Het begrip JSF komt niet in de tekst voor. Job Cohen protesteert volgende maand bij het bezoek van president Poetin aan Nederland tegen de anti-homo-wet van Rusland. Hij doet dat door de regenboogvlag halfstok te hangen. Cohen vindt dat de mensenrechten in Rusland met voeten worden getreden. Met het halfstok hangen van de vlag wil hij een signaal afgeven aan de Russische president Poetin, die op 8 april in Nederland is. Het weer overwegend bewolkt met in het zuiden en later ook in het midden van het land wat regen of natte sneeuw. In het noorden misschien wat zon. Het wordt een graad of 5. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog veel op de A8 naar Amsterdam. Voor het Koenplein staat 3 kilometer.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 apart from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear That's the way it's always been My father and his before him At times we hurt the ones we love so dear waiting for you on the other side. On the other side. And the winds that blow, they'll guide you home. Get you through the night. Get you through the night. It'll all job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again for you on the other side. On the other side. 106.9 ZFM One way or another I'm gonna find ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win ya I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna see you. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet you. I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house, and if the lights are all down, I'll see you. gonna find you I'm gonna get you, get you, get you, get you One way or another I'm gonna win you I'll get you, I'll get you One way or another I'm gonna see you I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm gonna meet you I'll meet you, meet you, meet you And if the lights are your love was real Girl, I don't wanna lose ah, uh.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 Your kind of loving makes me feel alright. Got to hold on the love we have together. just say I want you to tell me now lose forever Girl, I know me? Do you see me? Ik wil contact tussen jou en mij.